10 uur. Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Bierbrouwer Heineken heeft in het afgelopen kwartaal meer bier gebrouwen en verkocht dan vorig jaar. Vooral speciaalbier is in trek. Heineken brouwde in het derde kwartaal ruim 51 miljoen hectoliter bier en dat is bijna 7% meer. De omzet steeg met 7,5% naar 5,5 miljard euro. De West-Europese bierdrinkers trokken de kar, onder meer vanwege het mooie weer. Volgens Heineken drinken de Russen juist minder door de economische crisis daar. In Istanbul is de politie binnengevallen op de redacties van vijf kritische radio- en tv-stations, kranten en websites. De redacties zijn onder overheidstoezicht geplaatst. Tientallen sympathisanten van de belaagde media gingen de straat op. Daar werden ze door de politie met een waterkanon uit elkaar gedreven. De invallen komen enkele dagen voor de Turkse verkiezingen. De eigenaar van de media zou banden hebben met een van de grootste tegenstanders van president Erdogan, Fethullah Gulen. Gulen is een islamitische geestelijke die is uitgeweken naar de VS, maar die in Turkije nog veel invloed heeft. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht mag binnenkort waarschijnlijk overal 130 km per uur worden gereden. De PvdA steunt een plan daarvoor van coalitiepartner VVD. Nu zijn op het traject uiteenlopende snelheden en voor veel mensen is dat verwarrend. De maatregel zou al snel s'nachts ingaan en daarna ook overdag. De kwestie komt vandaag aan de orde in de Tweede Kamer. Koningin Maxima is vanochtend rond 8 uur aangekomen in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Daar wordt ze behandeld voor een nierbekontsteking. De koningin vertrok vanwege haar ziekte eerder uit China... waar ze samen met de koning op staatsbezoek was. Willem-Alexander maakt dat staatsbezoek wel af. Hij zei in China tegen de pers dat het goed gaat met Maxima en dat haar terugreis goed verlopen is.